11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Steden dreigen een akkoord met het Rijk over de opvang van asielzoekers... met een verblijfsvergunning te verscheuren als er niet meer geld op tafel komt. schrijven wethouders van de vier grote steden... in een open brief aan de ministers Platsterk en Dijsselbloem. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht spraken vorig jaar met het Rijk af... dat ze 8000 statushouders zouden opvangen. Maar voor de huisvesting, scholing en integratie van die groep zijn volgens de steden honderden miljoenen euro's meer nodig dan het Rijk nu biedt. Het is de bedoeling dat het akkoord over anderhalve week officieel wordt vastgelegd, maar de vier steden dreigen er dus een stokje voor te steken. In Koeweit beginnen vandaag vredesbesprekingen over Jemen. Daar woedt al meer dan een jaar oorlog. Een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië bombardeert de Houthi-rebellen die delen van het land in handen hebben. Vorige week ging een staakt het vuren in tussen de rebellen en de coalitie. Dat is volgens de Nederlandse ambassadeur voor Jemen redelijk nageleefd. Volgens hem zijn deze besprekingen een unieke kans om tot een permanente wapenstilstand te komen. Tijdens de oorlog zijn duizenden mensen omgekomen en ook leiden miljoenen mensen honger. In grote delen van het land is geen drinkwater en elektriciteit. Artsen kunnen met een nieuwe techniek digitaal overleggen met collega's. In Utrecht wordt een proef gedaan met een systeem waarmee artsen onderling versleutelde berichten, foto's en video's kunnen versturen. Het systeem moet een veilig alternatief zijn voor bijvoorbeeld WhatsApp. De autoriteit persoonsgegevens zei eerder dat WhatsApp niet aan de eisen voldeed om gevoelige patiënteninformatie te versturen. Veel artsen vinden het prettig om foto's te delen met andere doktoren. Ze willen dan vooral een second opinion over wonden of huidproblemen. Het weer, het is in het noorden bewolkt. In het zuiden schijnt de zon. Bewolking trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Spaanse polder. De linkerrijstrook is voorlopig dicht en het levert een flinke file op van 6 kilometer en 20 minuten op onthoud.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 crap. to put up a fucking lie taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Why not, they pay paradise to put up a parking lot.